Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In de Mexicaanse het werk van de gemeentelijke politie overgenomen. Zwaar bewapende militairen patrouilleren in de straten en controleren alle in- en uitgaande wegen. Zondag werd in Iguala een massagraf ontdekt met tientallen studenten. Vermoedelijk zijn ze geëxecuteerd. Alle agenten van de gemeentepolitie zijn ontwapend en overgebracht naar een kazerne van het leger. 22 agenten waren al eerder gearresteerd. De burgemeester van Iguala en het hoofd van de politie zijn nog steeds voortvluchtig. Ze zouden banden hebben met een criminele organisatie. Een afvaardiging van Koerden praat in de ochtend verder met Kamervoorzitter van Miltenburg. Dat is afgesproken bij het einde van een betoging door Koerden in het Kamergebouw. De Koerden kwamen gisteravond kort na half tien de centrale hal binnen. Ze willen dat de westerse wereld meer doet tegen de opmars van IS, met name bij de stad Kobani aan de Turkse grens. Ze vroegen zich onder meer af waarom de Nederlandse F-16's in Irak nog niet met het bombarderen van IS-posities zijn begonnen. De actie in Den Haag verliep in goede sfeer zonder problemen Onderzoekers van de politie slagen er niet in om de monstertruck die in Haaksberg op het publiek inreed te starten. Dat zei de advocaat van de truckchauffeur in het tv-programma Pauw. De politie wil weten of er een defect was aan bijvoorbeeld de rem of het gaspedaal, maar dat lukt nog niet. Volgens de advocaat kan in het uiterste geval de chauffeur zelf de truck starten, maar dat is in het Nederlands politieonderzoek niet gebruikelijk. Volgens de advocaat zou dat ook niet goed voor de gemoedstoestand van de chauffeur zijn. De man is inmiddels weer vrijgelaten, maar is nog wel verdachte. Het weer, vannacht trekt een regengebied over, minimaal minima rond 13 graden. Overdag trekt de regen naar het noorden weg.